Ik wil meteen met de deur in huis vallen vanavond. Toen ik hier vier jaar geleden, zo'n beetje zo'n vier jaar terug, hier stond... He, op dezezelfde plek, konden we met moeite 200 man in die bak krijgen hier. En nou, zeven dagen in één dag, uitverkocht. Grandioos, bedankt Den Haag. En ik heb een idee, een theorie, waarom ik denk dat het zo storm loopt de laatste tijd bij mij. Het is overal zo. Ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat mijn vorige voorstelling is uitgezonden op de televisie. Dat denk ik. Zijn er mensen die dat gezien hebben? Ja, een stuk of twintig. Nou, ik ben verrot. <laughs> Nee, maar sinds die tijd word ik toevallig wel overal herkend op straat. Overal word ik herkend op straat, zelfs in het buitenland. Dan moet je wel in het hoogseizoen naar een camping in Frankrijk gaan. Maar dat heb ik te voor over. Ik zat daar toevallig te barbecue voor mijn tentje zo. Hè. Lekker een beetje chagrijnig, want je moet het hele jaar leuk doen overal. Dus lekker te chagrijnen voor je klote tentje, heerlijk, lekker gezellig. Hè. Komt er ineens een Nederlander bij je staan. Die ziet het meteen met zo'n lullig wit petje op, maar toch een hele verbrande harsus. Je kent dat wel, hè. En die zegt dan, mag ik u iets vragen? Bent u soms harjekkers? En dan zeg ik, nee, dat ben ik altijd. <laughs> Even wakker worden, hè, Diligent Ja, kom op, hè? Nee, want je wordt geacht meteen leuk te zijn, hè? Eh, overal, op vakantie ook, hè? En dan blijven die zeikers daar gewoon bij staan. Zo met zo'n gezicht van, misschien zegt hij nog wat graanigs, weet je wel. Ik word helemaal gestoord van. Dus daar heb ik iets op gevonden tegenwoordig. Dan zeg ik tegen dat soort lui die, zo blijven staan... zeg ik dan ineens van... Nou, is wel genoeg om mijn stolen flikkeren en dan... We hebben er veel meer gekeken, hè, klerenleiders. Als je dat nooit weten, dan Haag, hè. Al meteen tegen aan mij te liegen, joh. Kom net binnen, joh. Nee, nee maar goed, oké. Dit was een voorstukje. Het gaat eigenlijk mijn voorstelling over de dood. Dat hebben jullie gehoord. Ik heb net een lied gezongen over een man die is doodgegaan. En ik vind de dood heel belangrijk, dames en heren. Ik wil altijd heel graag even aan het begin van zo'n voorstelling... bij de dood stil blijven staan. En dan zijn er mensen die zeggen tegen mij... Harry, zou je dat doen? De dood staat nog lang genoeg stil bij jou. Maar toch, dames en heren, vind ik het belangrijk... om dat bij elke voorstelling even te doen. Dan nou hoor ik iedereen al denken, verdomme zeg, 25 piek kwijt. Begint hij over de dood te zeiken, zeg hij. Goh, en dat is nog niet het enige wat je kwijt bent. Je bent nog veel meer kwijt vanavond. <laughs> Weet je nog niet? Ja, ja, ja, ja. Ik schat in die oppas hier zo in Den Haag. 57 per uur. <laughs> ja, en die zit voor die drie knaken per uur nog ook nog je ijskast leeg te vreten nou. Ja. En die vinden ook dat flesje Bordeaux van 88 piek voor speciale gelegenheden. Wat je achter in het keukenkastje hebt weggemoffeld. Waarvan je vanavond denkt als je thuis komt... dan stond de jekkers over de dood te zeiken, zeg. Maar gelukkig hebben we dat flesje Bordeaux nog. <laughs> Weinig kans. Wordt nu soldaat gemaakt, hè. En als je thuis komt vanavond staat dat rijp voor de glasbak... keurig afgestoft op de aanrecht. En dan word je door die oppas voorgesteld aan een vriendin... Die hebben ook zitten meevreten van die drie knaken Ja, ja, ja, ja. En daarna word je voorgesteld aan een doorgeschoten puber... die nog naboerend van ja, Bordeaux probeert zijn gulp dicht te hijsen. Je wel. En zijn eigen voorstelt als Jan Wouter. Eh, eh. Zijn een dubbele voornaam gezopen aan ja, Bordeaux, die klerenleier. Ja. Dus dan wil je ze er allemaal uitflikkeren, maar dat kan niet. Want je hebt gezegd, je mag alles gebruiken, het staat ervoor. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een film opgenomen over een van jouw videobanden. En nog zo'n klote film ook, zo'n Rocky 88 film, weet je. Met die Sylvester Stiloen erin, hè. Dus jij zit nog even te kijken hoe die Amerikaan uit zijn binnenvoering wordt geslagen. En dan opeens zie je een groot gapend gat in je videobandencollectie persoonlijk. Hebben ze die Amerikaanse windmolen zitten opnemen... over de geboorte en de eerste stapjes van je dochtertje, zeg. jij. <laughs> Dus daar komen je niet meer overheen, hè, daarna. Dus dan flikker je die hele oppascentrale eruit... en daarna word je door je vrouw naar boven geroepen... kan je er gaan helpen met dweilen. Heeft dat trio een gat leggen wip in je waterbed, joh. Ja, hij zit hem wat te hinniken, maar het gebeurt allemaal nou hoor. Ja, als je dan nog over drie maanden 06 babbelbox rekening krijgt. <laughs> van over de 400 piek. Weet je, je kijkt naar die datum. je nou, de fuck zeg je dan, hè. 10, 10 februari is dat niet die avond dat we die klotenjekkers zijn geweest, Die de hele avond over de dood stond te lullen. dat kan ik niet maken als cabaretier. Weet je wel, ik kan dat niet doen. Dus ik ga een afspraak met u maken. De dood gaat vanavond in de ijskast. Want doodgaan, dat is mijn levensinstelling. Doodgaan, dat is wat laatste wat ik doe. Denk er even over na, hè. Dus... Ah. show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now that's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up right on to. Let me tell you just what to do. Start both on the fabbing, start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh! oh. oh feeling it now feel so unnecessary. This is the kind of this is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Like waste some chicken gravy on your white shirt. Right down front. Here we go, y'all. Your work both arms and your white both feet. You together, baby. You run right on the beat. You flap your arms. and your feet start kicking, then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's alright. Do the chicken now. Do it for the chicken now. Do it for the chicken now. Do it the funky chicken now. Do it for the chicken now. Now look at chicken now. Ja, leuke herinnering toch weer zie het altijd weer voor me. Ik dit nummer draai. Het podium zit achter je orgeltje en dan een bassist die naar voren geroepen wordt. Om de funky chicken te doen, ja. En hij kon het ook nog. En is hij barstte gewoon door die Douglas.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 De bioscoopagenda. Ja, zometeen om half twee draait wederom de film Rio 2 3D. En uh, de, dit is een uh, hele leuke jeugdfilm in 3D. En uh, volgens de omschrijving is hij sfeervol, kleurrijk en zit barstensvol muziek. Vanmiddag dus om half twee. En vervolgens nog op zaterdag en zondag eveneens om half twee. Dan vanmiddag om half vier. The Muppets Most Wanted. En de Muppets Band gaat in deze film op wereldtour... en trekt volle zalen in grote theaters in eh, Europa. En dat is in onder andere Berlijn, Madrid, Dublin en Londen. Vanmiddag om half vier, zaterdag en zondag ook om half vier. Dan vanavond, gepresenteerd door filmclub eh, Simon van Kolm... Eh, de Zweedse film We Are The Best. En dat is een film over drie tiende meiden die een punkband beginnen. Deze film begint, zoals gebruikelijk, om half acht. En dan eh, morgen de film Bad Neighbors. En dit is een comedy waarin eh, de rust van een jong stel met een pasgeboren baby... wordt verstoord door een uit 50 studenten bestaand dispuut die naast hen komen wonen. Oh, lekker. Lijkt me een, eh, <clears throat> inderdaad een gegeven voor een eh, best leuke film. En deze draait morgen om 7 uur en een tweede voorstelling om half tien En vervolgens de rest van de week op dezelfde tijden om 7 uur en om half 10. Tot zover de bioscoopagenda. Ja, en ik zei het al, in uh, Leeuwarden, eh, dames en heren, voet op dit moment in het oude centrum weer een grote brand. En eh, dat we ja, nog niet alle gegevens natuurlijk. Maar we zagen dat voorbij komen. We zullen straks het nieuws ook wel horen van de NOS. Maar waar is dat? Het is het, het, is het, het, eh, Ruiters, Ruiterskwartier. Ja? En dat zit dus eh, inderdaad in het een oude historische centrum. En het probleem is dat alle, alle panden daar nogal vrij dicht op elkaar staan. Ja. En daardoor zijn die branden ook heel moeilijk te bestrijden. Ja. Ja. Nou, minder En dat is heel zonde, want het is een, een schitter, werkelijk schitterend oud centrum. Dus. Ja. ja, ik weet het. Eh, we hebben er wel eens doorheen gelopen. Ja. Maar jij, eh, jij kent die stad natuurlijk beter dan ik. <laughs> als je een broekzak. Ja, als je broekzak. <laughs> nou, oh, in ieder geval, we hopen dat het allemaal een beetje goed afloopt. Want het is, eh, de laatste brand was al verschrikkelijk. heeft al verschrikkelijk huis gehouden. En nu zit er in datzelfde gebied weer een eh, gaat het weer tekeer. Dus laten we hopen dat het allemaal goed afloopt. Maar dan bent u even op de hoogte. Dat er op dit ja, ik zal zo meteen even wat eh, bronnen aanboren. Ja. of wat nieuws. Zo is dat. Daarover. Oké. Goed. Ehm, gaan wij doen? Zo'n plaatje draaien uh, Ja, laten we maar een muziekje doen. Een muziekje doen? Ja. Ik vind het nog zo prachtig te genieten van uh, Golden with Wind en zo.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 Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur. We zijn ver zwart. Jij zit in mijn hart. Onze vriendschap overwint altijd. Clark onze vriendschap uit de film Oorlogsgeheimen. Die eh, over eh, twee weken in première gaat. 3 juli, om precies te zijn. En eh, dit was Linda Ronstadt natuurlijk. Met een prachtige versie van de nummer You're No Good. Wat we ook kennen van de Swinging Blue Jeans. Uit, uit Engeland vandaan. Maar ik vind deze versie ook wel erg mooi hoor. Daar gaat het ook niet goed mee hem met Linda Ronstadt. Kan ook niet meer zingen. Heeft ook een of andere rotziekte onder de leden. Ik weet niet meer precies wat het was. Dat heb ik wel geweten. Maar in ieder geval... Eh, niet best in ieder geval. En ehm, nou ja, goed, dat uh, kan uh, eh, iedereen gebeuren. Het is vreselijk genoeg. Linda Ronstadt en You're No Good. We draaien nog één plaatje en dan krijgt u van ons het regio nieuws. En we proberen even wat inside informatie eh, te verkrijgen over de brand die op dit moment in Leeuwarden plaatsvindt. Maar dat, dat misschien lukt dat straks, dat weten we niet. Dan gaan we gewoon even kijken. In ieder geval, dit is Coldplay en Sky Full of Stars. of Stars. En eh, dat was Coldplay natuurlijk, uiteraard. Ja. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. Dank u. Uh, ja, nog even over de brand. Omroep Friesland meldt dat er ruim een uur geleden een brandmelding binnenkwam... vanuit het oude centrum van Leeuwarden. Brandweer en andere hulpdiensten zijn met groot materiaal uitgerukt om de brand te bestrijden. De brand ontstond op de bovenverdieping van het in het pand gevestigde sushi-restaurant. Vanwege de enorme rookontwikkeling heeft de brandwacht via NL Alert bewoners opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden... Het ruiterskwartier waar aan het pand gelegen is, is afgesloten... en de stadsbussen die er langs rijden worden omgeleid. Op dit moment lijkt de brand onder controle te zijn... en er zijn geen slachtoffers. Steek de koppen bij elkaar. Verzin met de buurt een goed idee... en vier op 27 september Burendag. Dit jaar is het mogelijk om hier geld aan te vragen bij het Oranje Fonds. Vorig jaar vierde Nederland massaal Burendag. Ruim anderhalf miljoen mensen deden mee. In het hele land zijn duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot huidbanken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Ook dit jaar biedt het Oranje Fonds buurtorganisaties met goede ideeën... een bijdrage tot 500 euro om plannen op Burendag uit te voeren. En even aanvragen op de website van het Oranje Fonds. Op maandag 16 juni is het bouwvergunningenarchief van de periode 1891 tot 2010 van de gemeente Zandvoort overgebracht naar het Noord-Hollands Archief Vanaf deze datum kunnen deze bouwvergunningen niet meer in Zandvoort worden ingezien, maar bij het NHH. Voor meer informatie over de inzage van deze bouwvergunningen en de openingstijden van het Noord-Hollands Archief kunt u bellen met telefoonnummer 023 517 2700. Of eh, meer informatie hierover vinden op de website www.noordhollandsarchief.nl de fractie van gemeentebelangen Zandvoort eh, heeft het college gevraagd om maatregelen te nemen... om het bouwterrein van de nieuwe Albert Heijn aan het oog te onttrekken. Door het optrekken van bijvoorbeeld een hoge schutting... zou een representatievere uitstraling gecreëerd kunnen worden... richting de Grote Krocht, Raadhuisplein, Louis-Davidstraat en het LDC Marktplein. En... Eh, advies van de redactie... huur een paar eh, professionele graffiti artiesten in... om daar een mooi kunstwerkje van te maken. Dat is heel erg leuk. De fractie van de eh, PvdA wil nadere uitleg van het college... naar aanleiding van de beantwoording van een brief over de keitjes van het Kerkplein. Naar aanleiding van de beantwoording door het college van een brief... Over de begaanbaarheid van het Kerkplein heeft de fractie van de PvdA gevraagd... naar de mogelijkheden om alsnog een pad over het Kerkplein aan te leggen... voor onder andere rolstoel- en rollatorsgebruikers. En eh, bij mijn weten worden deze steentjes, die keitjes... die worden erg glad, vooral als ze nat zijn. En eh, dat is voor mensen die slechte been zijn niet erg veilig. CDA heeft vragen gesteld over de verkoop van sociale huurwoningen. De partij vreest dat de Zandvoortse woningmarkt daardoor verstoord wordt. Buitengewoon raadslid J. Belen van het CDA spreekt van het dumpen van woningen. Hij vreest schadelijke effecten voor de Zandvoortse inwoners... ongeacht of zij huurders, eigenaren van koopwoningen of woningzoekenden zijn. Maar dat zijn met name de woningzoekenden die natuurlijk gedupeerd worden... omdat ze dus langer zullen moeten wachten op een sociale huurwoning. Twee mannen zijn afgelopen maandagnacht ernstig gewond geraakt op het strand van Zandvoort. Rond half één stapten de twee uit een auto waarna deze auto wilde keren. Bij het keren zag de bestuurder twee mannen al over het hoofd. Het duo kwam hierbij onder de auto terecht. De bestuurder, een 52-jarige man uit Zandvoort... verklaarde dit niet te hebben gezien en reed over de twee personen heen... die op de grond lagen. Hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam... werden eh, gealarmeerd om hulp te verlenen. Naast, na de eerste zorg te plaatsen zijn zij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Dan Suske en Wiske brachten gistermiddag een bezoekje aan Haarlem. Dat deden ze omdat Haarlems Dagblad eh, vandaag... helemaal in het teken van Suske en Wiske staat. In samenwerking met Standaard Uitgeverij maakte de redactie een unieke krant... om het nieuwste Suske en Wiske album De Zwarte Tulp te promoten. Het album is losjes gebaseerd op het, de gelijknamige roman van Alexander Dumas en speelt zich af in Haarlem en omgeving. Haarlems Dagblad meldt op hun website dat ze erg verheugd zijn om als eerste in Nederland... een gepersonaliseerde Suske en Wiske krant te brengen. Met eh, redactionele stukken van onder andere Suske, Wiske, Tante Sidonia en Lambiek. Erg leuk. Lijkt me heel erg leuk. Leuk collectors item. Ja, zo'n krant moet je eigenlijk te pakken zien te krijgen als je Suske en Wiske fan bent. <laughs> ja, nou ja... Mm kijken, eh, eh, hebben we nog eh, connecties in Haarlem die de krant lezen? Jawel. Maar die doen hem waarschijnlijk ook niet weg. Nee, nou misschien kunnen ze er eentje voor ons op de kop tikken. Ja, jongens, als jullie nog zo'n krant over hebben, wij willen er ook een. ja. Nou, oké. Voor het oproepje, oproepje geplaatst. Ja, bij deze. <laughs> Oké, dat was het nieuws. Het weer We hebben nog steeds een noordelijke stroming en met die stroming wordt een zwakke storing meegevoerd. Daardoor overheerst de bewolking en vooral vanochtend kan er daaruit wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het over het algemeen droog en komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De wind is matig uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met af en toe flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noord- tot noordwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen overheerst de bewolking op de nadering van een depressie en valt er wat lichtregen of motregen.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 And as I continued to drop through the hole, I found all surrounding to show me that joy innocently is. Just be quiet and feel it around you. And I opened my heart to the whole universe, and I was loving. And I saw the great blunder my teachers had made scientific delirium madness. Oh, I will keep falling as long as I live or without ending. And I will remember the place that is now that has ended before the beginning. Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention? Ja, maar... Eh, nou, de Hey Beautiful Thing van Jason Mraz waren dat de Birds.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 slag, zonder stoot Zal de reis niet verlopen, maar de kans is groot Dat wat ons raakt, ons weer sterker maakt Sterker maakt Ga met me mee naar de horizon Je blik op oneindig, kijk niet achterom Dan krijgen we bij vader de vragen met regen op de wangen volgen bij de zon. liedje. Dat heet eh, eh, De Horizon. Het is de laatste voor vandaag. Dit is de allerlaatste van vandaag. Nou. Nou. nou, voor vandaag, hè. In dit programma. Zometeen de vinyljaren om twee uur. Dit is Sam Smith. Stay With Me.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 De brandweer heeft het vuur onder controle. Wel ontstaat er nog heel veel rook. De brand brak rond het middaguur uit in een sushi-bar aan het Ruiterskwartier. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De omgeving is afgezet. Omwonenden moeten hun ramen en deuren dicht houden. In oktober verwoestte een brand in het centrum van Leeuwarden een aantal huizen. Daarbij kwam ook een 24-jarige bewoner om het leven. President van Oekraïne Poroshenko heeft een plan ingediend voor een eenzijdige wapenstilstand. Hij wil zo de pro-Russische separatisten de kans geven ook hun wapens neer te leggen. In het oosten van het land hebben separatisten overheidsgebouwen ingenomen. De minister van Defensie van de zelfbenoemde Volksrepubliek van Donetsk heeft het plan meteen afgewezen. Terroristen van ISIS hebben in Irak tientallen buitenlandse werknemers ontvoerd. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt berichten dat 60 mensen, onder wie 15 Turken, ontvoerd zijn bij Kirkuk in het noordoosten van het land. De groep zou verder bestaan uit Pakistanen, Nepalezen en Turkmenen. Vorige week werden in Mosul 80 Turken gegijzeld, onder wie medewerkers van het Turkse consulaat. De financiële toezichthouders van woningcorporaties hadden niet in de gaten dat corporaties failliet konden gaan door hun derivaten. Dat zijn ingewikkelde financiële producten. Dat hebben adviseurs verklaard voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het besef dat corporaties echt konden omvallen zorgde voor grote schrik, ook bij het ministerie, zei een van de getuigen. Als woningcorporaties failliet gaan komt de rekening, rekening namelijk bij de overheid en dus de belastingbetaler terecht. Het weer bewolkt met soms regen of motregen en vooral in het zuidoosten ook wat zon. Het is 17 à 18 graden tot 21 in Limburg en er staat een matige noordelijke wind. Morgen en vrijdag wat frisser en opnieuw bewolkt met soms motregen of een bui. Dit was